voor de doden die de afgelopen dagen bij demonstraties tegen het bewind zijn gevallen. Bij confrontaties tussen de oproerpolitie en betogers zouden sinds vrijdag ruim 30 mensen zijn omgekomen, vooral in het centrum van Cairo. Het militaire regime zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld zullen worden berecht. Volgens ziekenhuisartsen heeft de oproerpolitie niet alleen traangas, maar ook zwaardere gassen ingezet om de betogers te verjagen. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het wordt graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A9 Alkmaar-Amstelveen. Daar staan ze tussen Alkmaar en Dorp. En de A28 Utrecht-Volle. Tussen het knooppunt Rijnsweert en Harderwijk. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd.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 Volgens hem moet het UWV zijn klanten beter bedienen, klachten beter afhandelen en beter luisteren naar de burger. Brennick Meijer beklaagt zich ook over de medewerking van het UWV aan het onderzoek. Het UWV wijst erop dat het in miljoenen gevallen wel goed gaat, maar volgens de ombudsman gaat de organisatie daarmee voorbij aan de ellende waar mensen in terechtkomen als het misgaat. Het UWV gaat met het onderzoek aan de slag en heeft toegezegd samen met de ombudsman te werken aan verbetering. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen laat geen Nederlandse eco-combis meer toe. Eco-combi's zijn extra lange vrachtwagens die 50% meer lading kunnen vervoeren. Dat is voordeliger en beter voor het milieu. Vooral bloemen- en plantentransporteurs gebruiken ze. De eco-combi's rijden vooral naar de bloemenveiling in Hierongen, 900 meter over de Duitse grens bij Venlo. Noord-Rijn-Westfalen verbiedt de lange vrachtwagens omdat die niet veilig zouden zijn. Nederland dringt aan op een ontheffing. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft de honderdduizendste bezoeker verwelkomd. Het museum ging op 1 oktober na een renovatie van vier jaar weer open. Gisteren werden een moeder en haar zoon door de directeur op de binnenplaats ontvangen. Ze kregen een applaus van een grote groep medewerkers, een bos bloemen en cadeautjes uit de museumwinkel. In het eerste jaar hoopt het museum...